7 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Nederlandse vrouwen zijn er niet in geslaagd de kwartfinales te bereiken van het WK voetbal in Canada. Oranje verloor van Japan met 2-1. De Japanse vrouwen kwamen al vroeg op voorsprong en breiden die in de tweede helft uit naar 2-0. In blessuretijd scoorde Van de Ven het enige doelpunt voor Nederland. Door de veranderingen in de zorg is het voor mantelzorgers moeilijker om dit jaar op vakantie te gaan, zegt belangenorganisatie Metso. De afgelopen maanden zijn er veel klachten binnengekomen over hoe moeizaam het regelen van vervanging gaat. Gemeenten en zorgverzekeraars moeten die vervanging regelen, maar dat zou in de praktijk vaak niet het geval zijn. Ook volgend schooljaar worden de eindexamens eerst nog door de eigen docent nagekeken. Staatssecretaris Dekker heeft zijn plan om dat te veranderen met een jaar uitgesteld. Dekker wilde de examens voor voortaan eerst door een vreemde docent laten nakijken, omdat er dan zorgvuldiger zou worden nagekeken, maar het voorstel leidde tot veel kritiek. De Griekse premier Tsipras gaat vanochtend opnieuw naar Brussel. Hij zal daar gaan praten met de Europese geldschieters en het IMF... in aanloop naar de vergadering van de Eurogroep. Die begint vanavond om 7 uur. Mogelijk bereiken de ministers van Financiën van de Eurolanden... dan een akkoord over nieuwe leningen aan Griekenland. Sportkoepel NOC-NSF slaat alarm over de plannen om de BTW op sport te verhogen. Als sporten duurder wordt, zullen mensen afhaken en minder bewegen, zegt NOC-NSF. Een btw-verhoging van 6 naar 21 procent kost de branche 400 miljoen euro per jaar. Volgens de sportkoepel zullen verenigingen die kosten gaan doorberekenen aan de consumenten. Elke sportende Nederlander zou per jaar gemiddeld 45 euro meer moeten gaan betalen. Dan nog het weer. Vandaag geregeld zon. In de loop van de dag kan in het binnenland een bui vallen. Het wordt 18 tot 20 graden. Na vandaag wordt het iets warmer, waarbij vrijdag laat op de dag kans is op onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad valt het nog mee met de drukte op de weg. Wel al file op de A7, Hoorn-Zaandam... Tussen Purmerend Noord en de afrit wormer 4 kilometer.